sharing you, sharing. We zijn nog maar net begonnen en we beginnen al met Goodbye Now. Mooie boel is dat. Goedemorgen, The Searchers. Goodbye My Love. Nou, ik zeg van harte welkom bij de zondagmorgen van GoFM. Tot 12 uur ga ik je oren verwennen met heerlijke muziek en een paar interessante onderwerpen. Dus blijf bij me, blijf, blijf bij Go, want we maken er een hele lekkere zondagochtend van. Goedemorgen met Alfred Blokhuizen ben wel een beetje verkouden, dus als je denkt van... Wat klink je een beetje gek? Nou, dan komt het door dat. Cat Stevens in de show. Wild World. Nou ja, we doen het. Kalm aan. Nogmaals, goedemorgen. Now that I've lost everything to you You say you start something new And it's breaking my heart you're leaving Maybe I'm grieving That if you wanna leave have a lot of nice things to wear, but then a lot of nice things turn bad out there. it's hard to get by just upon a smile. Oh, baby, baby, it's a wild world. i always remember you. remember you like a child girl. We draaien ook wel eens de Nederlandstalige eh, uitvoering van dit prachtige nummer van Jolemaire. Maar deze was met Vloes. Je suis venu te dire que je m'en vais. Natuurlijk in eh, de zondagmorgen van Go. Cat Stevens ervoor met een eh, legendarische Wild World. Straks, over een kwartiertje ongeveer, gaan we praten met een heuse boswachter. Iemand van Staatsbosbeheer over het groen in april hoe staat het ervoor? Eh, wat kun je bewonderen? Je hoort het straks allemaal over dus een kwartiertje hier in de show. can hurt. Loving can hurt sometimes. But it's the only thing that I know. When it gets hard, you know it can get hard. us feel alive. We keep this love in a photograph. We made these memories for ourselves. Where our eyes are never closing, our hearts are never broken, and time's forever frozen still. So you can keep me inside the post. can heal with us when we die. Mm, keep this love in its photograph. We made these memories for ourselves, where our eyes are never closing, our hearts were never broken, time's forever frozen still. So you can keep. We maken een foto met Ed Sheeran 2015. Lekker, fotograaf dus. En Lee Ann Rhymes en How Do I Live. Trouwens, dit is de laatste aflevering van eh, de zondagmorgen van GoFM. Mag vanaf volgende week lekker later mijn bed uit. Gezellig. Ja, dus het is even niet anders. Uh, volgende week ben ik er wel, maar dan ziet het er allemaal wel anders uit hier op jouw, eh, ja, op jouw radio. Of beluistert het anders. Hoe het zit, dat kun je op onze website lezen.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 Hoor je niet zo vaak op de radio, jammer. Want ze hebben wel heel lekkere muziek gemaakt. En daarom hoor je hem hier vandaag in de show de zondagmorgen van GoFM. Verder hoor je Tim Harden en de legendarische How Can I Hang On To A Dream. Tijd voor ons eerste onderwerp in de show. Mijn collega Herman de Bruin gaat praten met Jonathan Lewis. Hij is boswachter van Staatsbosbeheer. En ja, het gaat over eh, deze maand. April in het groen. Luister mee. In april kunt u naar buiten natuurlijk. Want dan begint het voorjaar. Of het voorjaar is al een tijdje begonnen. En eh, als u tips wil hebben, moet u even blijven luisteren. Want Jonathan Lewis, boswachter bij Staatsbosbeheer, is in de studio. En kan allerlei tips geven over april. Niet waar, Jonathan? Zeker. Welkom. Ja, april. Eh, ja, dan dan is de voorjaar al lang begonnen. Eh, maar gebeurt er nog iets nieuws dan op het gebied van natuur? Ja, april is eh, echt wel een van mijn favoriete maanden. Waar je in maart echt ziet dat overal de eerste voorjaarsgasten binnenkomen. Zie je dat in april gaat gewoon de bom ontploft. En ineens eh, overal is nieuw leven. Mm Waanzinnig. En op een alles langzaamaan groen. Ja, waanzinnig mooie maand. Ja. Maar april is onder andere ook echt de vogeltrek. Is daarin dus ook echt spectaculair. Komen de vogels dan terug? Zeker. In, een paar, in eh, maart heb je echt al eh, de vroege soorten die komen langzaamaan binnen gedruppeld En in april komt echt de grote massa die komt eraan. Mhm. Dus eh, er komt langzaamaan de fiets, komt de bruine kiekendief, die komt, noem maar op. Al die zangvogeltjes die in het zuiden overwinteren, die komen dan langzaamaan binnengevlogen. Omdat nou, in april hebben wij weer insecten. Dus komen al die zangvogels die insecten eten, die komen ook weer terug. Ja, ja en dan worden de, vooral... het is leuk met april dat iedere tijd heeft ook weer zijn eigen vogels dus bijvoorbeeld de eerste weken van april hoor je heel veel blauwborsten. Later in april hoor je voornamelijk heel veel fietsen. En het is juist de vogels als ze net arriveren. Dan zijn ze de eerste twee, drie weken zijn ze heel fanatiek met zingen. Natuurlijk een leuke vrouw scoren. Een mhm. territorium eh, vinden. En dan op een gegeven moment als, eh, als dat allemaal is gebeurd... dan worden die vogels langzaamaan stiller omdat ze dan bezig zijn met broeden en dan ja, liggen de prioriteiten weer ergens anders. Moet er weer voedsel gevonden worden. Zo. Precies, dan liggen de prio's ergens anders. En iedere, iedere keer komen er weer nieuwe vogels binnen. En dan heb je iedere week, hoor je eigenlijk weer net weer andere vogels als de week daarvoor. Maar ja, buiten vogels heb je natuurlijk ook gewoon dat, eh, ja, dat er insecten weer beginnen te vliegen. En een van mijn favoriete insecten van april, dat is ja, misschien wel mijn favoriete vlindertje, het oranje tipje. Oranje tipje, ja, dat, is... ziet er waarschijnlijk oranje uit. Als mensen niet weten hoe het eruit ziet, even beschrijven. Het is zo'n waanzinnig mooi vlindertje. Vooral die mannetjes. Die mannetjes, is, nou, het witje kennen we waarschijnlijk allemaal. Ja. Eigenlijk even grof gezegd is het een witje. Maar met prachtige oranje vleugeltipjes. Echt fel oranje. En als je dan die onderkant van die vleugels kijkt, nou, dat is kunst. Dat dat, dat, zo in het Rijksmuseum kunnen hangen. <laughs> Dan heb je echt van die prachtige, mooie groen gemarmerde tekening op die onderkant van die vleugels. Ja. Dat is een van de weinige vlinders die maar met één generatie per jaar vliegt. En die vliegt dus alleen in april tot misschien net begin halverwege mei. En houdt het alweer op. Dan moet je ze dus spotten. Ja, en ja, je kan ze best zoeken in plekken waar uh, look zonder look en de pinksterbloem staan. Ja. Dat zijn de waardplanten van het oranje tipje. Dus de planten waar de vlinders hun eitjes op leggen. En, eh, en daar leven die rupsen uiteindelijk weer van. En dan vaak in, eh, nou, bijvoorbeeld ook gewoon in parken rondom eh, het huis kan je het oranje tipje dus al tegenkomen. Mhm. Ja, en dat mooie is ook prevent, uh, eh, die mannetjes zijn net wat eerder uit. En die mannetjes die gaan een territorium zoeken en die gaan op patrouille. En dat ziet er waanzinnig uit. Dan zie je ze continu hele, de hele tijd heen en weer vliegen en alles maar door. En die mannetjes die moeten even wachten voordat de vrouwtjes wakker worden. Ja, de vrouwtjes lijken eh, op het mannetje, alleen missen dus die oranje vleugeltipjes. Die ook die missen. Dus ze lijken eigenlijk ook heel veel op gewoon op witjes. Ja, ja. En die mannetjes die staan op een gegeven moment zo stijf voor hormonen dat ze achter alles aanvliegen wat wit is. <laughs> dat is echt hilarisch. Dus als er een bloesemblaadje naar beneden gaat, vliegen ze er oh, achteraan. Oh, al, eh, als er een witje voorbij komt, vliegen ze achteraan. En op een gegeven moment komen ze achter, oh wacht, dat is een verkeerde. Dan komen ze weer van de koude kermis thuis en dan gaan ze weer door dat zie je allemaal gebeuren. Eh, en eh, als mensen dat willen weten, is het, is het dan misschien handig om eens een keer met een boswachter eh, het bos in te gaan? Kan dat überhaupt bij Stadsbosbeheer? Zeker, zeker. Stadsbosbeheer die organiseert door het hele land voor alle leuke excursies met voor allerlei verschillende thema's. Overal kan je leuke excursies vinden, dus ja, sluit daar vooral een keer aan. Kijk even op de website, daar staan ze allemaal op. Ja, www.stadsbosbeheer.nl dan kan je het, gebied bij jou in de, buurt, in de buurt zoeken. Ja. En in april naar buiten gaan is een hele goede manier. En eh, met de boswachter om toch wat meer te leren over hoe de natuur in elkaar zit. Want ik kan me voorstellen dat mensen nu denken: ja, een witje eh, met rode punten, eh, hoe moet dat? Maar Hij valt op. gewoon meegaan met de boswachter, dan kom je het allemaal te weten. Zeker. En dat is het leuke om gewoon met kennis mee te gaan. Zo ben ik ook begonnen. Zo is eigenlijk iedere fanatieke natuurliefhebber begonnen. Gewoon met kennis mee op pad gaan. En ja, dat ja, vaak wordt je eigen blik totaal anders dan na zo'n excursie. Omdat je dan zelf ook ineens dingen ziet waarvan je denkt van... oh, wacht, ik heb er nooit op gelet. Maar als je eenmaal weet waar je op moet gaan letten... dan gaat weer een wereld voor je open. Je moet even op de natuur gewezen worden. Dat is in ieder geval duidelijk geworden door Jonathan Lewis... boswachter van Staatsbosbeheer. En kijk ook even op die website, dan komt u het allemaal tegen. Maar gewoon meegaan met de boswachter is een hele goede tip. Dankjewel. Goedemorgen met Alfred Blokhuizen. she'll let you take her home. What's her appetite?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 Deze nou toch wel lekkere zondagmorgen. Het is alweer eh, zo'n graad of 16 hier buiten. Dus eh, het schiet lekker op. En het wordt gewoon een mooie dag. Wat eh, minder mooi als gisteren. Maar dat mag de pret niet drukken. Mooie dag om lekker... Uh, nou, misschien wel langs de Schelde te wandelen. Bankje te gaan zitten en te kijken naar de schepen. Of oh, gewoon ergens anders wandelen leuk. Of de tips opvolgen van eh, de boswachter die je daar straks hoorde. Um, ja, dat dus. Lijkt me een hele leuke dag vandaag. En ik ga even kijken naar morgen. En morgen is het ook weer zo'n eh, dag, iets frisser weer. Eh, maar de temperaturen gaan wel lekker vooruit en dat ziet er goed uit. Wij zitten hier trouwens aan de koffie, zoals altijd. Hè. We zeupen wat af hier aan <laughs> koffie, ongelooflijk. En vandaag zitten we aan de zelfgemaakte speculaas. Denk je bij jezelf, het is toch geen Sinterklaas? Nee, inderdaad, maar eh, we zijn langs een molen geweest van de week. Zomaar zo'n dagje weg bij zo'n stellingmolen. En daar maalden ze kruiden en eh, ja, ze hadden zo'n pakje uh, ja, eh, speculaaskruiden. Dus wij denken, nou, we gaan ermee aan de slag. Lekker joh. Echt, zou je ook eens moeten doen. Als je eens een keer naar een molen gaat om hem te bezichtigen. Hoe gaat dat nou allemaal? Die oude techniek. Het ziet er geweldig uit. En die vrijwilligers doen ook zo ontzettend hun best. Neem dan iets mee wat ze in de aanbieding hebben.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 watch you fly. go. Oh, Gene hoorde Lights and Shadows. Goh, wat schiet het op de tijd ongelooflijk. Het loopt al tegen 11 uur. Je dus Ogene met Lights and Shadows. Zei ik het al? Ja? Och, ik ben een beetje in de war vandaag. En Chris Montes. Ik moet altijd denken aan een uh, vruchtensapje. Kan er ook niks aan doen. Op een of andere manier is dat in mijn hoofd gaan zitten. The more I see you, the more I love you. Natuurlijk hier in de show. Straks, over een eh, minuut of acht, negen, gaan we beginnen aan het tweede uur van de show. En ehm, dan zit daar natuurlijk weer een reportage in van Jeroen van Gent. En hij doet alvast een vooruitblik naar de zomer. Het loopt een beetje op de zaken vooruit. Je hoort er meer over straks in het tweede uur. Maar eerst Starbuck, Moonlight, Feels Right. Kom je net bij de show, kom je net uit je bed rollen. Goedemorgen, welkom bij de show en blijf bij ons, blijf bij Go. wind direction. caught it in tricky French connection. You winked and gave me your okay. I'll take you on a trip beside the ocean and drop the top at Chesapeake Bay. Ain't nothing like the sky to dose a potion. constellations and watch the moon smiling bright. I play the radio on southern stations, cause southern like the scattered that of potion. Another aeroplane, another sunny place. I'm lucky, I know, but I wanna go home. Mm, I got to go home.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 En eh, daarna... En dan eh, ook een reportage van Jeroen Vergenting. Ik zei er al iets aan. Komt er allemaal aan. Dus blijf bij ons, blijf bij Go. Tot zometeen.